Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeker 27 migranten zijn omgekomen op zee. Ze probeerden vanaf Frankrijk de oversteek naar Engeland te maken toen de boot omsloeg. Het gebeurde vanmiddag. Een vissersboot sloeg alarm, vertelt correspondent Frank Renaud. De visser aan boord zag ongeveer 15 mensen in het water liggen. Vermoedelijk migranten. De autoriteiten werden gealarmeerd. Die hebben daar vervolgens drie schepen, drie patrouillevaartuigen en twee helikopters op afgestuurd om mensen te redden. Volgens de laatste berichten zijn er zeker 27 doden, maar dat kunnen er nog meer worden, want het is niet duidelijk hoeveel mensen er aan boord waren. Zweden had een nieuwe regering vandaag. Had, want na zeven uur is die alweer gevallen. De begroting is niet door het parlement. De centrumlinkse minderheidsregering kon wel door met een begroting van de rechtse oppositie. Maar daar konden ze te weinig aan klimaat doen, vonden ze. Dus heeft Magdalena Andersson, de eerste vrouwelijke premier van het land, haar ontslag weer ingediend. Vijf mannen moeten een paar jaar de gevangenis in omdat ze twee jaar geleden de dagopbrengst van een Zeeuws festival hebben gestolen. Het gebeurde bij de moeder van de organisator thuis in Grijpskerken. Het ging om een bedrag van 360.000 euro. De daders moeten een schadevergoeding betalen, maar het is onzeker of het festival al het geld terugkrijgt. Wat kan je allemaal met een banaan? Die vraag stelden Ellen en Loes uit Ede ook aan elkaar. Het antwoord, lingerie. Niet per se met de bananen zelf, maar wel met wat er overblijft van de plant. Wij hebben slipjes van bananen ontwikkeld. En dat doen we door gebruik te maken van de bananenstam van de bananenplant. En daar extraheren we vezels uit waar je uiteindelijk eh, een hele mooie stof voor kan ontwikkelen. Die ook nog eens lekker zit. Het is nog maar een test. In Ede wordt ook geprobeerd om in Nederland bananen te kweken. En daarbij wordt ook gekeken wat je nog meer met een banaan kan. Het weer nog. Vanavond kan het in het zuidoosten mistig worden. Morgenochtend trekt de regen over, maar in de middag schijnt af en toe de zon. En dan wordt het net als vandaag 6 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In Noord-Holland nog veel vertraging. Op de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen bij Kornwerderzand gebeurde een ongeluk. Er staat 9 kilometer file vanaf Den Oever met 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. En er is maar één rijstrook open van de A10 Oost bij Zeeburg.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 Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik. Een wilde jongen ben ik. Door jou heb ik de monen altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen. Maar weet dat ik van je hou.